Goedemiddag, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk wordt de coronacarantaine verplicht. Want nu gaan te veel besmette mensen gewoon de deur uit, ontdekt het RIVM. Ook al krijgen ze het dringende advies om thuis te blijven. Van tien mensen gaan er twee naar buiten, terwijl ze wel positief getest zijn voor COVID. En dat is dus zorgelijk. En daar kunnen ze ook weer anderen besmetten. Minister De Jonge bekijkt of positieve mensen die toch de straat op gaan een boete kunnen krijgen boete voor het niet houden van anderhalve meter afstand is verlaagd. Je moest 390 euro betalen, nu is dat 95 euro. Dat plan lag er al, het stond in de coronawet, maar daar moet de Eerste Kamer nog naar kijken. Het Openbaar Ministerie wil daar niet op wachten en heeft het boetebedrag daarom zelf verlaagd. Een stinkende bende op de A50 bij Hattem in Gelderland. Daar lag de snelweg urenlang vol met poep. Een vrachtwagen met duizenden liters mest belandde in de berm en er stroomde een hoop mest uit de wagen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Een biertje drinken in de kroeg is er vanaf vanavond niet meer bij. In Nederland dan, want in België zijn de cafés wel open. De burgemeester van Maasmechelen, net over de grens bij Maastricht... is bang dat Hollanders daar nu massaal pintjes komen pakken. Daar waar het misschien eh, enkele maanden geleden eigenlijk onze verantwoordelijkheid was... om ervoor te zorgen dat onze Belgische mensen niet naar Nederland gingen. Want wij hadden toen strengere maatregelen. En wij hadden toen dus een, een strenger regime dat moest nageleefd worden. Is het misschien nu aan de Nederlanders om daarover te gaan waken? Hij hoopt op grenscontroles. Maar het beste zou zijn als wij Nederlanders gewoon zelf besluiten... om niet die kant op te gaan. Men moet daar voorzichtig mee zijn. Ik denk van zodra tot twee landen die aan elkaar grenzen verschillende maatregelen en verschillende zwaartes van maatregelen nemen, ja, dan moet je goed opletten dat zich dat niet gaat vermengen, want anders hebben die maatregelen natuurlijk geen enkele zin. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog vandaag wel grijs. Het is 12 graden, het voelt kouder aan, morgen iets meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen.